11 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een zelfmoordterrorist heeft vanmorgen een aanslag gepleegd... op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. De man reed met zijn auto met explosieven... de hoofdingang van het vliegveld binnen. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De explosie komt na een reeks van bloedige aanslagen... door de Taliban de afgelopen dagen. Daarbij kwamen meer dan 60 mensen om het leven. Vertegenwoordigers van zes landen overleggen in Nederland over de toedracht van de MH17-ramp. Rusland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Oekraïne en Maleisië bespreken twee conceptrapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het overleg is vandaag en morgen. De raad wil er zelf niets over zeggen. Bij een hindoe-festival in India zijn zeker elf mensen doodgedrukt. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in de staat Bihar in het oosten. Duizenden mensen probeerden bij zonsopgang tegelijk de tempel in te komen. Het gebeurt vaker in India dat mensen in de menigte worden doodgedrukt. Vorige maand nog kwamen in de zuidelijke staat Andhra Pradesh bijna 30 mensen om het leven. In de Turkse stad Istanbul is het onrustig. Vannacht ging een bom af bij een politiebureau. Er is veel schade en zeker tien mensen raakten gewond. Twee daders zouden zijn gedood. Terwijl de politie bezig was met het onderzoek zou zijn geschoten... En vanmorgen vroeg werd het Amerikaanse consulaat in Istanbul onder vuur genomen. Voor zover bekend vielen daarbij geen gewonden. Een van de daders is gearresteerd. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In Turkije zijn de spanningen tussen de autoriteiten en de Koerdische PKK de laatste tijd sterk gestegen. ICT-bedrijf Imtech krijgt van zijn financiers geen extra lening van 75 miljoen euro. Imtech had om meer geld gevraagd, omdat het langer duurt dan verwacht voordat het bedrijf weer gezond is. Donderdag vroeg de Duitse tak van Imtech faillissement aan. Het weer in het oosten bewolkt en wat regen. In het westen droog en wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog en periode met zon. Dan 21 tot 26 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan korte files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor knoop het Velzen 3 kilometer.